Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het gaat weer beter restaurants, blijkt uit cijfers van het CBS. Eind vorig jaar groeide de omzet van cafetaria's met 7,5% vergeleken met een jaar eerder. Bij restaurants was de omzetstijging 4%. Hotels en cafés deden het minder goed, maar de omzet steeg wel. Over heel vorig jaar steeg de omzet in de horeca met bijna 5%. Bij een reeks aanslagen in Irak zijn zeker 50 doden gevallen. Honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen in de hoofdstad Bagdad. Vooral de politie- en veiligheidstroepen waren doelwit. Maar ook bij overheidsgebouwen, scholen en restaurants waren explosies of schietpartijen. De aanslagen volgden elkaar snel op, wat duidt op een gecoördineerde actie. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeëist. Sinds de terugtrekking van de Amerikanen is het aantal aanslagen in Irak toegenomen. In Rotterdam is broei ontstaan in een mailsilo in Europort. Bij broei loopt de temperatuur hoog op. Er zijn geen vlammen of rookwolken te zien, maar de kans bestaat dat de silo ontploft. De brandweer is bezig om de broei op te sporen. De silo van het bedrijf ADM staat in een groot gebouw waar nog 23 andere silo's staan. In Moskou zijn tienduizenden aanhangers van premier Poetin op de been. Ze lopen met vlaggen en spandoeken naar een voetbalstadion waar Poetin waarschijnlijk een toespraak houdt. Op 4 maart zijn in Rusland presidentsverkiezingen. Poetin krijgt in peilingen ruim de helft van de stemmen. De Russische oppositie klaagt over een gebrek aan democratie en beschuldigt de machthebbers van fraude. Op het IJsselmeer wordt verder gezocht naar de bemanning van een gezonken bootje. Dat kwam gisteravond bij Den Oever in moeilijkheden. Als de mannen in het water zijn gekomen is de kans klein dat ze nog leven, zegt de kustwacht, want het is ijskoud. Het weer, af en toe zon en het wordt ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt en wat regen, ook dan een graad of 12. Dit was het NOS Joen. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bezoekers aan de huishoudbeurs staan in de file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, voorknopend Amstel 2 kilometer.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 je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. dear and let me hold you like I never did before. And I should have tried just to talk about it. We did, and then I should have tried to let you go right.